lieten ze een autobom afgaan bij een tankstation in Faisalabad, vlakbij, waarbij 75 mensen omkwamen. In buurland Afghanistan zijn volgens de VN vorig jaar 2777 mensen bij aanslagen om het leven gekomen. De VN-missie in dat land spreekt van een triest record.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 Het is de eerste keer dat een Nederlands staatshoofd een formeel bezoek brengt aan een land in de golfregio. De koningin heeft samen met prins Willem-Alexander en prinses Maxima... eerst een ontmoeting met de emir, Sheikh Khalifa Al-Thani. Na de lunch voegt het gezelschap zich bij de delegatie van het Nederlandse bedrijfsleven... die onder leiding staat van minister Verhagen van Economische Zaken... en VNO-NCW-voorzitter Wientjes. Het doel is om nieuwe handelsovereenkomsten te sluiten in Qatar. Gisteren dineerde de koningin bij de sultan in Oman. Dat was een privébezoek. Wat daar zoal is besproken blijft geheim. Heerenveen krijgt een nieuw TIAF-stadion. De huidige schaatstempel is sterk verouderd en aan vernieuwing toe. Renovatie is geen optie, omdat de Nederlandse wedstrijdschaatsers zich dan niet meer goed in Nederland kunnen voorbereiden op alle toernooien. Het nieuwe TIAF moet verrijzen naast het Abelensra-stadion van eredivisieclub Heerenveen en is in 2015, als alles goed gaat, klaar. Er zit nog wel een addertje onder het gras, het complex kost 100 miljoen euro en dat bedrag moet nog bijeen worden gebracht... Een lobbyclub onder leiding van KNSB-voorzitter Doekle Terpstra gaat op zoek naar geldschieters. Het beeld van de feestende en bierdrinkende student klopt niet. In een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en de politie staat dat...